raakte Rashid gewond. Hij zat jaren vast voor een aanslag op toenmalig president Musharraf. Hij ontsnapte in 2012 uit de gevangenis nadat hij was bestormd door aanhangers. Rashid is ook bekend van zijn berichten op internet en een open brief... waarin hij de aanslag op het schoolmeisje Malala verdedigde. De voormalige Front nationale politicus Anne-Sophie Leclerc is veroordeeld tot negen maanden cel. Ze had de Franse minister van Justitie vergeleken met een aap. In de aanloop naar de Franse gemeenteraadsverkiezingen plaatste de FN-kandidaten vorig jaar op haar Facebookpagina een foto van een aapje met daarnaast een foto van de donkere minister. Van de rechtbank moet Leclerc niet alleen negen maanden de cel in, ze mag zich ook vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen en moet een boete betalen van 50.000 euro. De rechtbank legde ook het Front National een boete op.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 het door Egypte voorgestelde staakt het vuren te respecteren. De Zuid-Koreaan is zeer verontrust dat de gevechten niet zijn gestopt... ondanks de urenlange eenzijdige wapenstilstand van Israël. Hij heeft Hamas gevraagd aan het bestand mee te werken... en roept beide partijen op de diplomatieke poging van Cairo te benutten. Ook de oud-chef van de Israëlische inlichtingendienst Mossad, Efraim Alevi, wil dat... Hij zegt dat er slechtere opties dan Hamas zijn, zoals de terreurbeweging ISIS. Volgens Alevi heeft ISIS tentakels in Gaza. ISIS-leden zouden er, net als in Europa, strijders recruteren. De Amerikaanse technologiereuzen IBM en Apple gaan samenwerken. Ze gaan samen mobiele apparaten en apps voor de zakelijke markt verkopen. Apple wil met de deal meer voet aan de grond krijgen in de zakenwereld. IBM wil een grotere naamse bekendheid. Jarenlang waren Apple en IBM grote concurrenten op de markt voor PC's. Maar inmiddels richt Apple zich meer op de